Mark Hokker met het NOS Journaal. De Iraakse luchtmacht heeft miljoenen vap dat een grondoffensief tegen terreurorganisatie IS op het punt staat te beginnen. Mosul werd in 2014 ingenomen door islamitische staat. Iraakse troepen hebben de afgelopen maanden het oostelijk deel van de stad bevrijd. IS zit nog in het westelijk deel van Mosul. Er wonen ongeveer 650.000 mensen. Artsen waarschuwen voor zware maagzuurremmers. Ze willen dat die straks alleen nog maar op recept te krijgen zijn. Volgens het Nederlands huisartsengenootschap hebben de middelen veel te zware bijwerkingen, zoals botontkalking, darminfecties en nierfalen. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders gebruiken zware maagzuurremmers. Volgens de huisartsen heeft twee derde ze niet nodig. De politie in Rotterdam heeft drie jongens van 15 opgepakt omdat ze met nepwapens liepen. Een voorbijganger waarschuwde de politie. Hij had de jongens bij het Centraal Station gezien en dacht dat ze echte pistolen bij zich hadden. Agenten gingen korte tijd later met getrokken wapens op de jongens af. Later bleek dat ze twee balletjespistolen bij zich hadden. De jongens zijn aangehouden. Volgens de politie waren ze vooral erg geschrokken. Op het filmfestival van Berlijn is de belangrijkste prijs, de Gouden Beer, naar de Hongaarse film On Body and Soul gegaan. De film gaat over twee verlegen mensen die werken in een slachthuis in Budapest en verliefd op elkaar worden. Paul Verhoeven was de voorzitter van de jury. In de Eredivisie heeft PSV het gat met Feyenoord verkleind tot vijf punten. De koploper heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld. PSV won thuis met 3-1 van NEC. NEC won, eh, FC Utrecht won met dezelfde cijfers van PEC Zwolle. Twente Heerenveen werd 1-0 en Heracles tegen Excelsior eindigde in 4-0. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe...